Evi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vier verdachten opgepakt voor de rellen vorige week in de Utrechtse wijk Overvecht. In de nacht van dinsdag op woensdag werd de politie bekogeld met zwaar vuurwerk, stenen en glas. De agenten vorderden een stadsbus om daarachter te schuilen. Die raakte zwaar beschadigd. De rellen ontstonden toen de politie een jongen op een scooter had klemgereden... omdat hij zonder helm en kentekenplaat reed. Een groep van ongeveer 50 jongeren viel de agenten vrijwel meteen aan. Drie mannen zijn veroordeeld tot celstraffen van drie tot zeven jaar voor oplichting, zowel online als telefonisch. Ze gingen heel planmatig te werk. Ze stuurden phishingmails en deden zich voor als bankmedewerkers. Ze wisten zo tonnen te stelen. De hoogste straf is voor een 23-jarige man die eerder al was veroordeeld voor fraude. In totaal hebben de mannen zo'n 2 miljoen euro buitgemaakt. Volgens de rechtbank hebben ze veel slachtoffers gemaakt, maar hoeveel precies is niet bekend. De griepepidemie in Nederland is voorbij, meldt het RIVM. Het aantal mensen dat afgelopen week met acute luchtwegklachten naar de huisarts ging is opnieuw gedaald. Ook het aantal afgenomen monsters waarin het griepvirus werd gevonden lag een stuk lager dan een week eerder. De griepepidemie begon half februari en kwam daarmee later op gang dan vorig jaar. Nederland gaat per direct weer asielzoekers uitzetten naar België. Sinds vorig jaar mocht dat niet meer, omdat de Raad van State had geoordeeld dat de opvang daar gebrekkig is. Maar Nederland heeft van België de verzekering gekregen dat die is verbeterd, schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Het gaat om alleenstaande mannelijke asielzoekers die eerst in België een asielaanvraag hebben gedaan en daarna naar Nederland zijn doorgereisd. Het weer vanavond koelt het snel af. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 tot 4 graden. In het noordoosten en oosten kan het plaatselijk vriezen. Morgen zonnig en droog. De temperaturen liggen dan tussen de 13 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan voornamelijk korte files in de regio... zoals op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij Utrecht. Iets minder dan 10 minuten verdraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelevaansveen ook 10 minuten. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar een kleine 10 minuten tussen Aalsmeer en het Rotterpolderplein.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 ZFM. Uh-huh, uh-huh. Yeah. Rihanna. Uh-huh. Good girl going bad. Uh-huh. Take 3 Action. Ho. No clouds in my stones. Let it rain. I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone.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 hard. Together we'll mend your heart. Because when the sunshine will shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath, I'ma stick it out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other.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 En in Amsterdam en Veendam was toen nog maar zo'n 16 procent van de kiezers komen stemmen. Israël heeft samen met Amerika het grootste gasveld ter wereld in Iran aangevallen. Het veld staat in brand. Iran dreigt terug te slaan door gasinstallaties in andere landen in de regio aan te vallen. Na de rellen van vorige week in Utrecht-Overvecht heeft de politie vier verdachten opgepakt. Agenten werden door een grote groep bekogeld met zwaar vuurwerk. Dat gebeurde nadat ze een 18-jarige man staande wilden houden. Het weer vanavond koelt het snel af.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 Levi